12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De republikein Jeb Bush heeft in een toespraak officieel bekendgemaakt... dat hij meedoet aan de race om het Amerikaanse presidentschap. De broer van oud-president George W. Bush is de elfde republikeinse kandidaat... die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen in 2016. Burgemeester Snijders van Haarlem krijgt extra beveiliging. Zijn auto brandde vannacht volledig uit. Het Openbaar Ministerie gaat uit van brandstichting en heeft vanavond veiligheidsmaatregelen genomen. Er wordt rekening mee gehouden dat de brand een vergeldingsactie is vanwege een baas van de Hells Angels die is opgepakt. De ontploffing in een flatgebouw in Venlo gisteravond was geen ongeluk. Iemand heeft opzettelijk gas laten stromen, blijkt uit onderzoek van de technische recherche. Wie is nog onbekend. Bij de ontploffing raakte een man van 62 zwaar gewond. Een woonzorgcentrum in Rijswijk is vanavond ontruimd na een lekkage. De 103 bewoners zijn door de politie geëvacueerd. Waardoor de lekkage is ontstaan is niet bekend. Door het lek ontstond kortsluiting en viel de stroom uit. De Italiaanse premier Renzi dreigt vluchtelingen in zijn land van tijdelijke reispapieren te voorzien, zodat ze verder Europa in kunnen. Renzi is woedend dat Brussel maar 24.000 vluchtelingen uit Italië over de EU wil verdelen. De premier dreigt verder met het sluiten van Italiaanse havens voor buitenlandse schepen die helpen bij het redden van vluchtelingen. Nutritia waarschuwt dat er mogelijk koemelk zit in speciale voeding voor baby's die juist een koemelkallergie hebben. Volgens Nutritia heeft een onbekende derde partij de etiketten op de melkpoederblikken vervalst. Nutritia zegt dat deze blikken niet te koop zijn bij winkels of apotheken die hun producten direct van Nutritia krijgen. Woordvoerder zegt dat ze alleen verkrijgbaar waren buiten de reguliere verkoopkanalen.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 You might know of the original sin. And you might know how to play with fire. there. time when I did not care. And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. to the depths in your wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. Oh. No time to rest. test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Can't sleep, can't breathe. Uh-huh. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind.